Uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Oud-profvoetballer David Mendes da Silva moet zeven jaar de bak in voor drugshandel. Volgens de rechter was hij betrokken bij de invoer van twee grote partijen kook... en was hij nog een andere aan het voorbereiden. De oud-international kocht een medewerker in de scheepvaart om... zodat hij de locatie kreeg van de drugscontainers. Da Silva kwam zeven keer uit voor Oranje... speelde onder meer voor Ajax en Sparta. Ter Apel krijgt een volwaardig politiebureau. Het huidige bureau wordt uitgebreid, onder meer met politiecellen. Die zijn er nu nog niet. De gemeenteraad vond dat wel nodig... omdat er regelmatig overlast is van asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een man uit Drimmelen in Brabant krijgt geen 24.000 euro terug van een prostituee. Hij had dat geld in een paar jaar tijd aan haar uitgegeven, omdat hij verliefd op haar was. En hij zag het zelf als een lening. Nou, daar ging de rechter niet in mee. Er stonden diensten tegenover het geld en zeker geen liefde, want dat is volgens de rechter niet te koop. In Japan is een bekende popartiest uit de kast gekomen, Atai. Tijdens een fan-event las hij een emotionele brief voor. 自分はおかしい Japan is best conservatief, maar er wordt toch goed op gereageerd op deze coming-out. Dat zegt correspondent Anoma van der Veren. Nou, je ziet dat er steeds meer acceptatie is voor bijvoorbeeld eh, LHBTI-rechten. Als zo'n publieke coming-out nog steeds wel heel zeldzaam. Zeker iemand die zo bekend is. Eh, maar ja, deze artiest, dus eh, Atai, die, die heeft ook gezegd... ik hoop dat met mijn openbaring dat het allemaal nog een stuk normaler wordt. Dus eh, over het algemeen zie je ook wel echt eh, positieve reacties. En Atai is ook meteen het boegbeeld geworden van homorechten in Japan. Het weer, zo nu en dan breekt de zon door vanmiddag, maar er zijn ook nog wel wat buien. Het is 22 tot 24 graden. Morgen eerst droog met af en toe zon, later weer regen.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 His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two.